Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Thomas van Empelen. Hallo lieve Leute, goedemorgen. Daar zijn we weer met een nieuwe Mix Marathon. 24 uur lang alles in de mix. En ik merk dat mijn eh, stem nog een beetje moet wakker worden. Maar ja, goed, dat geldt voor eh, half Nederland dat we wakker moeten worden. Of eh, je hebt net nachtdienst gehad, één ding is zeker. Er gaat een bak koffie in zometeen. En dan... Oh, lekker eens zeggen, Een uur lang in de mix. Don Diablo, jij hebt gekozen op Insta. Best of last week. En dit is zijn laatste single. Radio Baby, Don Diablo. Hier bij Slam. kicking your feet up Back to back classes are starting to heat up Blaming the big hits, I'm blaming the deep cuts Putting it down, baby, I bet I can keep up Singing, oh Eh, Best of Last Week. Don Diablo in de mix bij Slam. Er is wat aan de hand in het verkeer. Namelijk, eh, we drinken nog steeds te veel achter het verkeer. Promillage is niet oké, maar er is een ander groter probleem. Daarover zometeen meer. En natuurlijk, jouw audio-appje is meer dan welkom in de Slam-app. Hij staat aan op deze vrijdagochtend. Don Diablo in de Rerun. Best of Last Week. Hola. Gave My Health. Dat, dat, dat. Uh, Wax Motive, Give Me That Money by Slim. Don Diablo in de mix om de vraag van eh, André Zaalberg eh, te beantwoorden. Wie draait hier nu? Roelof is lekker aan het beuken richting werk in de auto. Mooi. over autorijden gesproken trouwens in de Telegraaf deze morgen. Geschreven door Gerda, dit bericht. Mooi. Um, ehm, even opletten, voor het eerst zijn meer mensen gestapt met drugs in plaats van alcohol in het verkeer. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de politie. En bovendien ook nog eens een keer het aantal mensen wat gesnapt is met alcohol is ook gestegen. Hè? Dus dat ligt het niet aan dat het toch gedaald is of zo. 3000 meer dan vorig jaar. Met mensen die eh, dronken achter het stuur zaten of te veel alcohol. my god. Let op, richting het weekend is dit de pre-party Mix Marathon. in de mix bij Slam. Het is half zeven. Eens even kijken. A12 een vertraging richting Duitsland. Jawohl. Wieder goed Zes minuten. En een lange vertraging op de A15 Ridderkerk Oostvoorne tussen Vaanplein en Knoopend Benelux. Een uur en één minuut extra. En dat komt allemaal door een gekantelde vrachtwagen. Nu al gekanteld. Nu al kantelen. We moeten nog beginnen met het weekend, jongens. Lekker. Uh, goed nieuws, geen flitsers op de snelwegen. Het weer, ja, het wordt gewoon droog en 11 graden vandaag. Maar wel grijs. Een eerlijker verhaal hoor je hier natuurlijk. Ja. Bedankt aan jouw op Insta, Slam Official in de rerun van vorige week. Don Diablo. rhythm? rhythm could be seen as the ultimate weapon in a world full of weakness. Let me introduce you now to the master of kung fu skill Kung Fu master, the greatest of the wise. You are the legends who guide the way. In the realm of martial arts, you shine. Diablo bij Slam. De beste man heet officieel Don Pepijn de Schipper. Dus eh, ja, Schipper mag ik overvaren, is dan een vraag. Don Diablo in de Slam Mix Marathon. Belooft het dan nog zonnig te worden. wordt eh, druk richting het zuiden. Vakantieverkeer, namelijk de kerstvakantie, is van start. En veel scholen hebben dan in de ochtend nog iets of zijn eigenlijk al vrij. Dus het wordt druk richting het zuiden. Dat je het weet voor zo'n lekker gezellig weekendje. Don Diablo. Right before we go any further for those that don't know. Man, man, man, man, een lekker setje om te beginnen. De dag van de kerstborrel, de dag dat mijn vrouw misschien gaat bevallen. Bring it on 2026, we komen eraan! You ever wake up and feel like you're still drunk as fuck? Guess what? Wake up all hungover. Who am I? Who's over? Can't slow I am over. Never really sober. Nou, dat is helemaal niet gezond, eh, kindje. En Jan Delen het commentaar gaat geven op eh, <laughs> de vocale. Party after party. Nou, dat is helemaal niet gezond voor jou, hè, eh, lieve mij. Ga slapen. Don Diablo, best of last week. Met dank aan jouw stem. Kerstdagen komen eraan. Let op, wordt niet ziek. Er gaat een griep rond. Die is nogal besmettelijk. Niet gevaarlijker trouwens. En de laatste witte kerst was in 2010, las ik dit. Dat is lang geleden, 15 jaar geleden. En witte kerst. ik vind het ergens ook wel lekker hoor, dat die all-season banden gewoon lekker eh, voldoen. Het scheelt een hoop geld ieder jaar met wisselen en zo. Ah, wordt al toch een beetje naar vieren Don Diablo hier bij Slam. Ain't no party like a house party, cause a house party don't stop. Ain't no party like a house party, cause a house party don't stop. Ain't no party like a house party, cause a house party, cause a house party don't stop. Ain't no party like a house party, cause a house party don't stop. Ain't no party like a house party, cause a house party don't stop. Ain't no party like a house party, cause a house party don't stop. morning. good. Eh, zeker niet zacht. Het is Don Diablo. Een uur lang in de mix. Mogen wij een applaus? Ja toch! En zometeen ook niet tenminste swanky tunes hier bij Slam. Zinan. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix. Bij Slam begin 2026. Vol onvergetelijke kansen. in januari naar Slam en maak kans op de gok van je leven.